Ember Brandsen met het NOS-journaal. De hoogste bestuurder van Hongkong, Leung Chung-ying, beschuldigt buitenlandse krachten ervan dat ze zich bemoeien met de protesten voor meer democratie. Volgens de gouverneur zijn de oorspronkelijke organisatoren van de protesten de controle kwijt. Vooral studenten demonstreren in Hongkong voor volledig vrije verkiezingen. In 2017 worden er voor het eerst verkiezingen in Hongkong gehouden, maar Peking heeft bepaald dat alle kandidaten door China moeten worden goedgekeurd. Tientallen ex-naties hebben jarenlang een uitkering gekregen van de Verenigde Staten in ruil voor hun vertrek uit Amerika. In totaal is voor miljoenen dollars betaald aan verdachten van oorlogsmisdaden. Dat meldt het persbureau AP op basis van eigen onderzoek. Het gaat vooral om Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog naar de VS emigreerden om een nieuw leven op te bouwen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gebruikte een maas in de wet om de ex-naties een uitkering te geven in ruil voor hun vertrek. Sinds 1979 zouden zeker 38 oorlogsverdachten een uitkering hebben gekregen. De burgemeester van Zagreb is door de politie opgepakt vanwege corruptie en machtsmisbruik. Ook enkele van zijn medewerkers zijn gearresteerd. Hij werd al langer in verband gebracht met omkoping, maar werd niet eerder verhoord of opgepakt. Volgens de politie in Kroatië is de arrestatie nu het resultaat van maandenlang intensief onderzoek. Het is niet bekend waarvan Bandic en zijn medewerkers precies worden verdacht. De Spaanse verpleegkundige die in een ziekenhuis in Madrid ligt met ebola lijkt virusvrij te zijn. Dat blijkt uit een eerste bloedtest. Een tweede test moet volledige zekerheid geven. Vijftien mensen in Spanje zitten nog in quarantaine omdat ze contact hebben gehad met de vrouw.